ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. PostNL dreigt met het ontslaan van mensen als er geen steun komt van de overheid. Het postbedrijf vraagt 68 miljoen om de boel draaiende te kunnen houden. Dat wordt steeds lastiger omdat er bijna geen brieven meer worden verstuurd. De PostNL-baas zegt nu dat hij gedwongen ontslagen onder de 20.000 sorteerders en postbodes niet kan uitsluiten. De NS heeft een zwartrijtruc onmogelijk gemaakt. Met tijdelijke digitale betaalpassen van Revolut en SafePay kon je inchecken en vervolgens na je reis de pas vernietigen. Dan was het vervolgens onmogelijk om de kosten van dat ritje nog te incasseren. Nu zijn alle digitale passen van die twee banken geblokkeerd, merkte ook mijn collega Jeroen die het even uitprobeerde. Even kijken of die werkt bij de NS-paal. Nou, mooi niet. Pay differently ik moet het anders proberen. Ja, en de vraag is natuurlijk, zijn er mensen te vinden die op deze manier zwart rijden? Nooit van gehoord? Nee. Jij ook niet? Nee, nooit van gehoord, nee. Heb jij wel eens gebruik gemaakt van zo'n virtuele betaalkaart? Eh, ja. Je weet dat je daarmee onbetaald kunt reizen. Ja, dat klopt. Eh, ja, ik heb het wel een keer gehoord dat het wordt gebruikt, maar niet echt zelf. Doe jij het niet? Nee. In- en uitchecken met digitale passen van andere banken kan wel nog steeds. Een video van een specialist die waarschuwt tegen powerplassen gaat viral. Daarin zegt de expert dat je beter niet te veel kracht kan zetten tijdens het piezen. De vagina whisperer zegt dat je voorzichtig moet zijn. But if you're tightening your muscles, it's telling the bladder to not empty and that like screws up the whole system. So When you pee, you sit and chill and breathe. Don't push. Ja, gewoon relaxen en eh, de natuur zijn werk laten doen dus. Want kracht zetten bij het plassen kan je bekkenbodemspieren verzwakken... en kan leiden tot incontinentie en andere blaasproblemen. Heb ik het weer nog voor je. De ochtend begint bewolkt, maar het blijft droog. Later vooral buien in het noorden van het land. Het wordt een graad of 21. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden.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 als er geen steun komt van de overheid. Het postbedrijf wil 68 miljoen euro van het kabinet... om tot en met volgend jaar op tijd brieven te kunnen bezorgen. Bij bijna 45.000 huizen in Schotland is de stroom uitgevallen door storm Flores... Vooral plekken aan de kust in het noordwesten werden hard geraakt. Campers werden van de weg geblazen, bomen vielen om en evenementen werden afgelast. En vandaag wordt in Breda een speciale begraafplaats voor NAC-supporters heropend. Daar kunnen bijvoorbeeld urnen in de NAC-kleuren geel-zwart worden bijgezet. Vier jaar geleden werd het veldje al geopend, maar nu heeft de begraafplaats een make-over gekregen. Het weer vanuit het noordwesten breekt de zon door. Het waait stevig. Vanmiddag stapelwolken met in het midden en noorden wat buien met kans op onweer.